Joris met het NOS-journaal. Bijna 36 doden gevallen. Bij een poging van gevangenen om de bewakers te overmeesteren... kwamen 30 gedetineerden en 6 agenten om het leven. Zo'n 40 gevangenen zijn ontsnapt. In Canada wordt niet meer gezocht naar een vermiste Nederlandse poolreiziger. Het reddingsteam denkt niet dat zijn lichaam nog wordt gevonden. Eind vorige maand raakten twee Nederlanders vermist. Gisteravond werd het lichaam van één van hen gevonden en geborgen. Om wie het gaat is nog niet duidelijk... Nederland geeft 5 miljoen euro extra noodhulp aan Nepal. Volgens minister Ploemen is er vooral op het platteland meer hulp nodig. Eerder stelden zij al 4 miljoen beschikbaar voor gezondheidszorg, onderdak en voedsel. De aardbeving van twee weken geleden kostte het leven aan meer dan 7000 mensen. Een Jumbo-supermarkt in Groningen is vannacht een explosief gevonden. Iemand zag het pakketje tegen de gevel staan en belde de politie. De explosieve opruimingsdienst heeft het pakketje weggehaald en op een andere locatie opgeblazen. De politie in Groningen zoekt nog uit door wie het explosief is achtergelaten. In Delft is vannacht een caravan gestolen waarin een man lag te slapen. Toen de man wakker werd, belde hij de politie en gaf hij het kenteken van de dief door. Omdat hij met een zaklamp door het raampje scheen, werd hij opgemerkt. De dief zette de caravan daarom aan de kant op de vluchtstrook van de A13. De politie heeft het duo bij Leiden opgepakt. Het weer, af en toe zon, later vanmiddag wat buien. Het wordt 13 tot 18 graden. Morgen blijft het droog en wordt het iets warmer. Maandag kan het in het binnenland 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Diemen en Knopend Maardenberg 3 kilometer file. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort is het weekend dicht tussen Knopend Maardenberg en Naarden.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 Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall.